Ook lag al het weg, trein- en scheepvaartverkeer in de omgeving lange tijd stil. Na twee uur vannacht kan dat weer op gang. De brand in chemiebedrijf Chemiepak werd geblust door het hele bedrijf onder een schuimdeken te leggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid van Pieter van Vollenhoven is een onderzoek begonnen naar de brand in Moerdijk. De raad richt zich op de oorzaak, die nog onbekend is, en de manier waarop de brand is aangepakt. Uit metingen is vooralsnog niet gebleken dat er een te hoge concentratie giftige stoffen in de rook zat industrieterrein in Moerdijk is vanmorgen weer toegankelijk. Ayaan Hirsi Ali zal geen vervolg maken op haar film Submission. Dat zei ze in het tv-programma vijf jaar later. In de film die ze met Theo van Gogh maakte was ze kritisch over de islam. Hij werd daarna vermoord. Hirsi Ali ziet van een vervolg af omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de medewerkers aan de film. De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt door bezuinigingen bij de bouw van de boorput. Dat, en dat is oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven te verwijten. Dat concludeert de onderzoekscommissie van het Witte Huis. Zo was bij de afdichting van de put gebruik gemaakt van een soort cement dat te zwak was om de explosie tegen te houden. Daardoor kon een van de grootste milieurampen in de geschiedenis ontstaan. In Amerika hebben de Republikeinen de leiding in het Huis van Afgevaardigden overgenomen van de Democraten. Voorzitter Nancy Pelosi is daardoor afgelost door de